begin van de nacht met bussen van Schiphol naar Rotterdam gebracht. Het weer, is op de meeste plaatsen droog. Minima van min 2 in het westen tot min 5 in het oosten. In het noorden kan het plaatselijk glad zijn.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 Here is a song instead of a crutch, instead of a afternoon. instead of a soothing touch in the afternoon. maybe I can forget. Turn a different corner and we never would have met. Would you care? I don't understand it.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 Uh, but backseat love don't move I'm just far too choosy. drop, open up the Don't you want to make it any better, baby? Don't you ever wonder why? Back up, not that I think clever. I just know that we could do much better, baby.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 Don't wanna be in your way. And I don't wanna be your second choice. Don't wanna be just your friend and call me up to say how much you need. stay away from you. No, you're telling me the truth.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 Daarom koos de piloot ervoor om te landen op de polderbaan van Schiphol. Die is bijna twee keer zo lang als de baan in Rotterdam. De 149 passagiers zijn met bussen van Schiphol naar Rotterdam gebracht. Het onderzoek naar de publicaties van neuroloog Janssen Steur moet worden gedaan door een zware commissie. Dat vindt de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. De zaak is te groot en te ingewikkeld voor de Medical School Twente die er nu mee is belast, zei KNW-president Klevers in Nieuwsuur. Hij vindt dat bijvoorbeeld het UMC Groningen moet onderzoeken of de wetenschappelijke publicaties van Janssen Steur wel deugen. Overlevenden van de ramp met de Costa Concordia zijn morgen niet welkom bij de herdenking. De rederij heeft alleen de nabestaanden uitgenodigd van de 32 omgekomen passagiers. Morgen is het een jaar geleden dat de Costa Concordia verging bij het Italiaanse eiland Giglio. Als de 4200 overlevenden naar de herdenking zouden komen, wordt het volgens de rederij veel te druk op het eiland. Een megacasino in Las Vegas moet een boete van een miljoen dollar betalen voor crimineel gedrag van medewerkers. Die maakten zich schuldig aan onder meer het regelen van prostituees en drugs voor klanten. agenten konden via het personeel van het casino bijvoorbeeld ecstasypillen krijgen of cocaïne ter waarde van bijna 20.000 dollar. Sven Kramer gaat de tweede dag van het EK Allround in als leider van het klassement. Gisteren werd hij in Heerenveen zevende op de 500 meter.